spoedige start. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op een pluim versteld. Om verspreiding van het virus tegen te gaan... worden ruim 28.000 kippen op het bedrijf geruimd. Bij een pluimveehouder in de buurt worden uit voorzorg 30.000 kippen gedood. In een maand tijd zijn er op bedrijven in vijf provincies... meer dan 700.000 dieren geruimd vanwege vogelgriep. Bij een vliegtuigcrash in de Zwarte Zee is het koor van het Russische leger verongelukt. Er waren 93 mensen aan boord van de Tupolev. Van hen zaten er 68 bij het beroemde Alexandrov-ensemble. Dat was vroeger het koor van het Rode Leger. Er zaten ook journalisten en cameramensen in het vliegtuig. Het toestel was opgestegen in de Russische stad Sochi en stortte kort daarna in de Zwarte Zee. Het koor was op weg naar de Syrische stad Latakia. Daar zou het een optreden geven voor Russische militairen. De kans dat inzittenden het ongeluk hebben overleefd is erg klein. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Een maand voordat hij begint als president van Amerika... heeft Donald Trump zijn liefdadigheidsorganisatie gesloten. Trump zegt dat hij al zijn energie nodig heeft voor het presidentschap... en dat hij het niet kan gebruiken dat zijn liefdadigheidswerk... in verband wordt gebracht met belangenverstrengeling. De Liefdadigheidsstichting is omstreden... omdat er mogelijk geld is overgemaakt naar de campagne van Trump... en die van de herverkiezingscampagne van een politica in Florida. Justitie in Amerika doet daar onderzoek naar. Bij een ongeluk in Groningen zijn gisteravond drie jonge mannen om het leven gekomen. Het gaat om twee jongens van 18 en 19 uit Sappemeer en één van 21 uit Hoge Zand. De auto raakte door onbekende oorzaak van de weg en belandde op zijn kop in een sloot. Eén jongen in de auto overleeft het ongeluk. Hij ligt in het ziekenhuis. Tot besluit het weer. Het is bewolkt. Soms is er wat motregen.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 A barefoot choir and prayer fills the air. Mississippi folks gathering there, cause it's Christmas time in New Orleans. see a Dixieland Santa Claus leading the band to a good old Creole beak. Golly, what a spirit! You can only hear it down on Basin Street. Your kids will disappear when you hear. Hallelujah, St. Nicholas is here when it's Christmas time in New Orleans. Hallelujah, old Santa is near. When it's Christmas time and new I'll be. Yes, when it's Christmas time, it's Christmas time in New be. Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en vanuit een eh, mooi verlichte studio wil ik u allereerst een fijne kerst wensen. En uh, blijf vooral bij ons, want we hebben nog veel meer lekkere muziek. Het is natuurlijk vooral eh, getint op de kerstmis. Maar we hebben ook andere muziek. Want er zijn natuurlijk ook een boel mensen die ehm, niets met kerst hebben. Of die door omstandigheden helemaal geen zin hebben in een, eh, in een kerst. Want er is genoeg ellende gebeurd in, in 2016. En daarom wil ik ook gewoon lekkere muziek draaien. Om even lekker bij bij weg te zwijmelen of bij, eh, van te genieten. En we zijn natuurlijk het nummer, ehm, we zijn natuurlijk net het uur begonnen met Louis Armstrong, met Christmas in New Orleans. En ik heb nog een uh, mooi album van eh, Louis Armstrong gevonden. An Evening with Louis Armstrong and His All Stars uit 1956. In de Pasadena Civic Auditorium heeft hij een live album opgenomen. En naast een aantal Artiesten als Billy Kyle, Arvel Shaw en op drums Barrett Dreams... hoort u ook op, eh, naast Louis Armstrong op vocals Velma Middleton. Louis Armstrong gaat eerst zijn band introduceren... en daarna gaat u luisteren naar de Gypsy en Blues. And now, uh, without further ado, I'd like to present our star here tonight. Unquestionably, the most dominating figure in the entire world of jazz. Let's have a big ovation for Satchmo at Pasadena. Here is Louis Armstrong. the future and drive away all your fears. Yes, yes, yes. Everything will come right if you only believe. Did you see? Yes. She can tell at a glance that you're born for love. Yes, she looked in my hand and told me my love was always true. But deep in my heart, I know, dear, somebody else is kissing you. So I go there again. Cause I want you to be the gypsy. Though I know she's lying, that my love is true. And will come back to me someday. folks. We're going to keep it rolling with our trombone band. Some of you take it, Baba. Thank you very much. We'd like to tell on one like a mad donkey for you right now. It's entitled Time, and here's our vocalist, Velma Middleton. luisterde live ehm, Louis Armstrong en his eh, All-Stars in de ehm, Pasadena Civic Auditorium uit 1956. We gaan verder met iets heel anders met eh, Tom Jones en Cerise Matthews. Baby, it's cold outside. cold outside. I've got to go away. Oh, baby, it's cold outside. This evening has been. Been hoping that you drop so in. very nice. I'll hold your hands. They're just like My ice. Mother will start to worry. Beautiful, watch your My father will be pacing the floor. Listen to that fireplace. So really, I beautiful, please don't hurt. Maybe just a half Why don't you put some records on while I pour? Oh, baby, it's bad out there. Say what's in this street? But there's no caps to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight. To break this spell. I'll take your hat, your hair looks I swell. least there will be ooh that I tried. What's the sense of hurting my pride? outside. The answer is no. You know it's cold outside. This welcome has been. I'm lucky that you dropped so in. nice and warm. Look out the window. Ah, that's My gone. sister will be suspicious. Oh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Like waves upon a tropical shore. My maiden mind is vicious. Y'all Maybe just a stare at my Never such a blizzard, Got to go Oh, baby, you would freeze out there. You say, let me a You know it's up to your knees out Tom Jones met Cerise Matthews, Baby It's Cold Outside. We gaan verder opnieuw met een uh, eh, drieluik van het, eh, van het alternatieve kerstalbum... Eh, wat ik heb en waar ik al eerder een paar nummers van heb gedraaid...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 But brother, you fight my baby tonight, cause it's too I'm dealing, gloating, because I'm feeling so. Fitzgerald met haar alternatieve kerstalbum. Ella Fitzgerald sings de Cole Porter Songbook. We gaan verder met eh, een nieuwe versie van Jingle Bells. Deze keer van Oscar Peterson. Van zijn album Een Oscar Peterson Christmas. Oscar Peterson met Jingle Bells. We gaan verder met Jane Monheit. Jane Monheit, een Amerikaanse jazzzangeres, 39 jaar... en heeft met al vele artiesten samengewerkt... waaronder eh, Michael eh, Bublé, Terence Blanchard. Zij heeft een album uitgebracht in 2005, dat heet The Season... en daarin eh, staat een nummer The Man With The Bag... Mr. Kringle is soon gonna jingle the bells that'll tinkle all your troubles away. Everybody's waiting for the man with the bag, cause Christmas is coming again. He's got a sleigh full that's not gonna stay full. He's got stuff to drop at every stop on the way. Everybody's waiting for the man with the bag, cause Christmas is coming again. He'll be here with the answers to the prayers that you made you should. Extra special good He'll make this December. The one you remember, the best and the merriest you ever did have. Everybody's waiting for the man with the bag, cause Christmas is here again. stop on the way. Everybody's waiting for a man with a bag, cause Christmas is coming again. He'll be here with the answers to the prayers that you made through the year. You'll get yours if you've done everything you should. Extra special good, he'll make this December the one you'll remember the best and the merriest.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 Snowman. Dat was natuurlijk Peggy Lee met Winter Wonderland. Volgende nummer wat ik ga draaien is opnieuw van Jimmy Smith, de eh, Hammond orgelspeler. En het komt van zijn album Christmas Cooking uit 1964 en het heet Santa Claus is Coming to Town. Thank you. Veel jazzartiesten weten natuurlijk iets moois te maken van een standaard nummer. Waaronder ook Winter Marsalis. Hij heeft in 2009 een album uitgebracht dat heet Christmas Jazz Jam. En daar eh, heeft hij alle bekende kerstnummers opnieuw gearrangeerd. U gaat eerst luisteren naar Santa Claus is Coming to Town... en daarna Jingle Bells van Winter Marsalis. Quinten Marsalis. Als iemand bewijst dat je van standaardnummers ook geweldige jazz kan maken... dan is hij het wel, denk ik. Ik ben aan het eh, laatste album van vandaag toegekomen. En dat is van de Brian Setzer Orchestra. Dictat Crazy Christmas uit 2005. Brian Setzer, iemand die uit eigenlijk eh, de pop komt. De Stray Cats, lang geleden. Is zijn eigen orkest begonnen. Ehm, hij maakt daar veel rock rockability muziek. Je kan het ook wel jive muziek noemen. En hij heeft een heel leuk kerstalbum uitgebracht in 2005. En daar ga ik drie nummers van draaien. Dictate, Crazy Santa Claus, Jingle Bell Rock en Getting in the Mood. Brian Setzer. U luistert naar Brian Setzer Orchestra met Getting in the Mood. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Dit was CFM Jazz op eerste kerstdag. Rest mij nog u een fijne dag te wensen. En eh, voor al onze buitenlandse luisteraars... Merry Christmas, Joyeux Noël en Feliz Navidad. And see you next week with all our team. And of course in 2017. Fijne kerstfest. Tot volgende week met de rest van ons team. En natuurlijk tot in 2017. Fijne kerst. ZFM stuur je allemaal fijne dagen.